Visser met het NOS Journaal. Bij het ongeluk in het FC Twente is gevallen. Dat heeft burgemeester Den Oudsten van Enschede bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Rond 12 uur vanmiddag stortte tijdens werkzaamheden het dak van een van de tribunes in. Zeker 14 bouwvakkers raakten bekneld. 10 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee zijn er volgens Den Oudsten slecht aan toe. Met honden en camera's wordt nog gezocht naar eventuele andere slachtoffers. Het stadion, de Grolsvesten, wordt momenteel verbouwd. De tweede ring van de tribune wordt uitgebreid. Over de oorzaak van het ongeluk kon de burger niets zeggen. Getuigen melden dat een hijskraan iets wilde optakelen en daarbij een van de draagarmen van het dak raakte. Waarna het hele dak omlaag kwam. De impasse rond de Belgische kabinetsformatie duurt nog altijd voort. De NVA van Bart de Wever vindt de nieuwe nota van formateur Di Rupo onaanvaardbaar. De conservatieve Vlaamse nationalisten hebben op alle fronten bezwaren tegen de voorstellen van Di Rupo. De Belgen zijn bezig een onaantastbaar record te vestigen op het gebied van kabinetsformaties. Sinds 17 februari waren ze al wereldrecordhouder met 247 dagen. Inmiddels zitten ze 389 dagen zonder regering. In de Zuid-Koreaanse voetbal is een groot corruptieschandaal aan het licht gekomen. Tientallen spelers en oudspelers van clubs uit de hoogste divisies zijn aangehouden op verdenking van omkoping. Ze kregen geld om opzettelijk wedstrijden te verliezen. Volgens de Zuid-Koreaanse justitie zijn 15 wedstrijden vervalst, waarbij 6 clubs zijn betrokken. Er zouden miljoenen euro's mee zijn verdiend. Behalve 46 spelers en oudspelers zijn er ook 11 leden van criminele gokbendes gearresteerd. Het weer, steeds meer stapelwolken, maar ook geregeld zon. In het noorden kan een bui vallen. Het is tussen de 20 en 24 graden. Morgen opnieuw enkele buien en het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat voor Muiden een file van 4 kilometer, voor Blaricum 3 kilometer... Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Gooimeer en Knopend Diemen 7 kilometer. Daar stond de vrachtwagen in brand. Drie rijstroken zijn daar dicht. Verkeer vanuit Amersfoort naar Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht een file van 4 kilometer.